Maar nu eerst het NOS Nieuws van 5 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Sander Dekker keert niet terug in het nieuwe kabinet, zegt hij in de Telegraaf. De VVD'er is sinds 2017 minister voor rechtsbescherming. Daarvoor was hij staatssecretaris van Onderwijs. Dekker vindt het nu tijd voor iets anders, al weet hij nog niet wat. Zijn hart ligt in ieder geval bij de publieke zaak, zegt hij in de krant. Vorige week werd al duidelijk dat twee bewindspersonen van de ChristenUnie niet terugkeren. Minister Slop en staatssecretaris Blokhuis. De overleden Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond Tutu wordt op 1 januari begraven. Dat heeft zijn stichting bekendgemaakt. De dag daarvoor kan het publiek afscheid van hem nemen in de St. George-kathedraal in Kaapstad, waar hij wordt opgebaard. Tutu overleed op tweede kerstdag op 90-jarige leeftijd. Hij gold als het geweten van Zuid-Afrika, vooral door zijn vreedzame strijd tegen de apartheid. In 1984 kreeg hij daarvoor de Nobelprijs voor de Vrede. Na het einde van de apartheid bleef Tutu zich inzetten voor verzoening en vrede, ook in andere landen. In Zuid-Frankrijk is een man gearresteerd die materialen voor chemische wapens zou hebben geleverd aan het regime van de Syrische dictator Assad. Het zou gaan om een Frans-Syrische man van 59. Hij wordt onder meer verdacht van medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Het onderzoek tegen de man loopt al jaren. Hij woont buiten Frankrijk, maar waar is onbekend. Hij werd opgepakt toen hij op vakantie was in Zuid-Frankrijk en zit nu vast in Parijs. Het weer. In de noordoostelijke helft van het land kan het glad zijn door ijzel.